1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij verkiezingen in de Zuid-Spaanse regio Andalusië... heeft de extreemrechtse partij Vox een flinke overwinning behaald. De partij kreeg vanuit het niets 12 zetels in het parlement... dat 109 zetels telt. De socialisten blijven de grootste, maar hebben wel flink wat zetels verloren. Ze hadden er 47, nu nog 33. De conservatieve Partido Popular werd de tweede partij met 26 zetels. De verkiezingsuitslag in Andalusië wordt in Spanje gezien als graadmeter voor andere regionale verkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei. De Franse president Macron vindt dat de politie beter moet kunnen inspelen op ordeverstoringen. Hij zei dat naar aanleiding van ongeregeldheden bij de acties van de zogeheten gele hesjes in Parijs. Daarbij raakten 133 mensen gewond. De politie hield 412 mensen aan. Volgens de politiechef van Parijs is zo'n groot aantal arrestanten nog nooit voorgekomen. Sommigen hangt de celstraf van zeven jaar boven het hoofd. Macron overweegt niet om de noodtoestand uit te roepen, waarover wel geruchten gingen. Premier Philippe gaat wel praten met de organisatie achter de gele hesjes. De Rabobank heeft bij klanten met een opbouwhypotheek... de maandelijkse inleg per ongeluk dubbel afgeschreven. Het is niet duidelijk bij hoeveel klanten dat is gebeurd. Een woordvoerder van de Rabobank zegt dat het geld binnen één of twee dagen wordt teruggestort. Wie door de fout rood is komen te staan, hoeft daarover geen rente te betalen. In Brussel hebben zo'n 65.000 mensen meegelopen in een protestmars voor een beter klimaatbeleid. Belgische media spreken van de grootste klimaatmars ooit. Het protest was aan de vooravond van de internationale klimaattop in het Poolse Katowice, dat de komende dag begint. Daar gaan landen proberen betere afspraken te maken... om klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Het weer. Vannacht trekken er buien over het land, mogelijk met onweer. Met temperaturen rond de 11 graden is het zacht. In de ochtend is het bewolkt, maar soms breekt de zon door.